En daarmee is het oude record van 19 jaar geleden eraan. Veel mensen gingen met een handdoek en parasol richting het strand. En daarom had de reddingsbrigade extra mensen ingezet die vanochtend al bij elkaar kwamen. dan ontbijten we eigenlijk met z'n allen en dan bespreken eh, we ook al met elkaar... Uh, nou, wat voor wind is het vandaag? Hoe is de zee? Hoe warm wordt het? Eh, waar gaan we vandaag op letten? En nou, daarna is het eigenlijk zorgen dat alles klaar staat. Dus de boten controleren, zorgen dat die beneden staan... dat als het nodig is we snel op zee kunnen zijn. En dan gaan we eigenlijk uitkijk zitten. En nou, meestal verloopt het dan vanzelf. Normaal werkt de reddingsbrigade in juni alleen in het weekend. Maar vanwege het strandweer werden dus nu al mensen opgetrommeld. Tientallen Gooise scholieren hebben afgelopen weekend het coronavirus mee teruggenomen van eindexamenreisjes naar Spanje en Portugal. Volgens de GGD gaat het om een grote groep die ze op het spoor zijn gekomen door bron- en contactonderzoek. Alle jongeren worden opgeroepen om zich te laten testen. Twee huisgenoten van een man die vorige maand in Amsterdam van driehoog hoog uit een raam viel en overleed, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het een ongeval waar zij niets mee te maken hadden. Waardoor de man uit het raam viel is nog niet duidelijk. Een opvallende penalty-statistiek op het EK. Er zijn tot nu toe in alle poolwedstrijden bij elkaar vijf penalties gegeven. Daarvan is er maar eentje binnengeschoten. Ook bij Oekraïne en Noord-Macedonië ging het vanmiddag mis. Oekraïne kan de marge verdubbelen, kort voor tijd. En daarmee Noord-Macedonië definitief de nekslag geven. De tweede gemiste penalty in één wedstrijd. De enige die zijn penalty wel wist te maken, hoe kan het ook anders, was Cristiano Ronaldo voor Portugal. Het weer vanavond nog lang warm en vrijwel droog. In de nacht kans op onweer. Morgen vroeg even droog. In de middag weer onweer. En tussen de 23 en 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het verkeer langzaam over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 VDL Netcar in Born gaat vanaf volgend jaar elektrische auto's bouwen... voor het nieuwe Amerikaanse merk Canoo. Daarmee heeft het bedrijf een opdracht binnen voor de periode na 2023... als de productie voor BMW stopt. Informateur Hamer praat morgen met zes partijen tegelijk in een poging de formatie vlot te trekken. Het gaat om VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Mogelijk vraagt ze één of meer van hen om een regeerakkoord te schrijven. De Zambiaanse oud-president Kenneth Kaunda is overleden. Hij was de eerste president van Zambia toen het land in 1964 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië en bleef 27 jaar aan de macht. Kaunda was 97 jaar. Het weer, vannacht zwaar onweer, morgen eerst droog en smiddags opnieuw onweer met kans op hagel, veel regen en zware windstoten. Yeah man, night. live love. So turn on your lights, make it shine bright. And listen to this.